1 uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Britten zitten in een ernstige crisis en moeten wat lucht krijgen om orde op zaken te stellen. Dat zei premier Rutte in het Kamerdebat over de brexit. Rutte wil Groot-Brittannië niet dwingen om zo snel mogelijk uit de Europese Unie te stappen. CDA, D66 en PVV zijn wel voor een snel Brits vertrek. PVV-leider Wilders diende een motie in voor een exit referendum maar daarvoor is in de Tweede Kamer geen meerderheid. In de Verenigde Staten is een voormalige Chileense militair schuldig bevonden aan de marteling en de moord op de destijds bekende zanger Victor Jara in 1973. Volgens de jury voerde de oud-militair het bevel over de militairen die kort na de staatsgreep in het stadion van Santiago gevangenen folterden en vermoorden. De moord op Jara stond symbool voor de mensenrechten schendingen van het Chileense regime. De jury oordeelde dat de nabestaanden van Jara recht hebben op een schadevergoeding van ruim 25 miljoen dollar. In Den Haag zijn elf mensen aangehouden die het demonstratieverbod in de Schilderswijk negeerden. De arrestanten liepen aan het begin van de avond mee in een demonstratie tegen politiegeweld. Naar aanleiding van de dood van Mitch Henriques, vandaag een jaar geleden. De demonstratie verliep zonder incidenten. Na afloop werd op gezag van de burgemeester omgeroepen dat de demonstratie niet op een andere locatie mocht doorgaan. Ook niet in de Schilderswijk. Volgens de politie waren de elf arrestanten dat wel van plan. IJsland heeft voor een stunt gezorgd door op het EK ten koste van Engeland de kwartfinales te bereiken. In Nice werd het 2-1 voor IJsland. Direct na de wedstrijd kondigde de Britse bondscoach Roy Hodgson zijn vertrek aan. Zijn contract zou al binnenkort verlopen, maar hij was graag langer aangebleven. Ook titelverdediger Spanje gaat naar huis. De Spanjaarden verloren eerder op de avond van Italië met 2-0. Het weer, de komende uren blijft het droog en koelt het af tot plaatselijk 8 graden. Overdag af en toe zon, met vooral in de middag en avond een enkele bui.